Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam is een bus met Zweedse vakantiegangers van de weg geraakt en op zijn kant terechtgekomen. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De 41 andere inzittenden zijn ongedeerd. Ze zijn opgevangen in een hotel. Het ongeluk gebeurde in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Door nog onbekende oorzaak reed de bus door de vangrail. In Nieuwegein zijn op straat twee voorwerpen gevonden die op handgranaten lijken. De straat is afgezet en de bewoners zijn geëvacueerd. De explosieve opruimingsdienst maakte de verdachte voorwerpen onschadelijk. Ze lagen voor een voordeur in dezelfde buurt waar bij een ander huis eerder ook al handgranaten waren gevonden. Dat pand was ook al beschoten. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onbekend. Kinderen die langdurig worden blootgesteld aan magnetische velden lopen mogelijk een hoger risico op leukemie en hersentumoren. Dat concludeert de Gezondheidsraad. Volgens de raad moet het advies om huizen niet te dicht bij hoogspanningslijnen te bouwen daarom worden uitgebreid. Jaarlijks krijgen ongeveer 135 kinderen leukemie. Eens in de twee jaar is er mogelijk één geval dat samenhangt met de aanwezigheid van bovengrondse elektriciteitslijnen. Volgens de Gezondheidsraad is nog altijd niet bewezen dat er een oorzakelijk verband bestaat, maar de aanwijzingen daarvoor zijn wel iets sterker geworden. Voor de derde keer in drie jaar tijd heeft het Noord-Brabants Museum in Den Bosch een schilderij van Vincent van Gogh gekocht. Het werk Stilleven met flessen en schelp was van een particulier. Het museum heeft er 2,5 miljoen euro voor betaald. Het Noord-Brabants Museum stelt het schilderij later dit jaar tentoon. Dan het weer nog, volop zon en het kan op sommige plaatsen zomers warm worden, 25 of 26 graden. Er staat weinig wind, later aan de kust wind van zee.